ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De vrouw van 56 die gisteren inreed op mensen in Nunspeet... kan nog altijd niet verhoord worden. Negen mensen raakten gewond toen ze op volle snelheid met haar auto... bezoekers van een optocht aanreed. Volgens de burgemeester was de bestuurster onwel geworden. Verslaggever Marieke de Vries is in Nunspeet. We zien vanochtend mensen hun hond komen uitlaten. Toch even langs deze plek lopend. En een meneer zei dat hij ja, zo ontdaan is... dat hij eigenlijk de hele ochtend aan het bidden is geweest... voor de slachtoffers die nu nog in verschillende ziekenhuizen liggen. De schrik zit er behoorlijk in hier in Nunspeet. De vrouw die de auto bestuurde ligt nog altijd in het ziekenhuis. Ze is wel aangehouden. In het Sint-Jans ziekenhuis in Weert zijn grote problemen door een lekkage. Die ontstond bij een pomp in de technische ruimte. Er is waterschade en een deel van de stroom is uitgevallen. Er is geen noodstroom doordat de schakelkasten mogelijk nat zijn geworden. De meeste afdelingen in het ziekenhuis zijn dicht. Geplande operaties worden uitgesteld. En Amerikanen die afslankmiddelen gebruiken... hoeven binnenkort geen prikken meer in hun buik te zetten. Nu zijn bijvoorbeeld Ozempic en Wegovy alleen te krijgen als injectieversie. Maar van het laatste spul is een pil gemaakt. Die is in de VS volgende maand al te krijgen. Wanneer die Wegovy afslankpil hier op de markt komt, is niet duidelijk. En bijzonder nieuws uit Nieuw-Zeeland. Daar is een baby takahe geboren. Dat is een hele zeldzame vogel. Het verhaal wordt nog specialer. Want experts dachten dat de ouders van deze mini takahe onvruchtbaar waren. Zegt deze vogelexpert. Zo laat de natuur en vogels zeker ons keer op keer eh, versteld staan. En, en weet je wat het extra mooi is? Weet je al, zo'n verhaal hè? Eh, rond kerst een vogel die bijna uitgestorven is, die dan onvruchtbaar dan toch een jong. Het is een beetje natuurlijk een, uh, een, eh, een Jezus-verhaal, maar dan onder de vogels. <laughs> Het is nog niet bekend of de babyvogel een jongen of meisje is. Het vogelgezin leeft nu in een afgesloten deel van het natuurreservaat. In maart zal de mini-takkerhee worden geringd en gevaccineerd en ook een naam krijgen. Het weer nog in Limburg is er vandaag een klein beetje zon, maar verder is het vooral grijs.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 De boom die staat, lichtjes aan. Voelt nog een beetje leeg, maar alles verandert. Nog een week en het is kerst. Om in sfeer te komen staat deze aflevering in het teken van bekende en minder bekende kerstsongs. Als de sneeuw valt van Emma Heesters past wel bij onze verlangens voor kerst. Vandaar dat ik ermee opende. Warm aanbevolen. Het spijt me John Lennon, dat is waar Robert Long over zingt en helaas heeft hij het gelijk nog altijd aan zijn zijde. Het spijt me John Lennon, maar je hebt je vergist. De war is niet over. God als je eens dus Al is het dan kerstmis. De wereld vecht door. Wij laten een spoor na. Een bloederig spoor. Nog steeds sterven kinderen van armoe op straat. Nog steeds is er honger, nog steeds is er haat. De muur is gevallen, tien jaar na je dood. Het leek op een wonder, de vreugde was groot Bij de John Lennon, maar je zag het verkeerd. Wij hebben tot nog toe geen donder geleerd. Kerst is niet alleen een religieus feest, maar ook dat van duizenden mooie dromen. Dana Winner zingt erover. Ik wel zeggen dat het nooit zal komen, maar je kunt er ook van blijven dromen. Want in de diepte van de droom wacht de waarheid. En in de diepte van de droom wacht een stille kracht op ontwaken. Ik weet dat een nieuwe eeuw nadert en dat er nieuwe gedachten leven, dat in de mensen iets gloeit en groeit als nooit tevoren. Ik zie in de ogen hoop geloof en liefde en al een volkje vertrouwen. Duizenden mooie dromen heb ik waar de nostalgie van afdruipt. Ik heb ook een drietal favoriete kerstsongs uitgezocht. En altijd weer mijn nummer 1, Mary's Boy Child van Harry Belafonte. Als goede tweede, een song uit eigen land van Spex Hildebrand. Met Christmas 4 AM Alone. En tenslotte Emmelou Harris met haar versie van Little Drummer Boy.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 Made in Holland. is my only friend, the only friend that I have left. Christmas, 4 a.m. long. I sit here lonesome to the bone, staring at the words I wrote. Christmas, 4 a.m. alone. where our love must end but we'll stay the best of friends Christmas 4 a.m. long Boy, you have a way with words You've no idea how they can hurt Christmas 4 a.m. alone Don't worry, babe, you'll be okay thing got hit the town, grabbed the first Volgens Bruce Springsteen is Santa Claus op komst en Elvis Presley verwelkomt hem en we zijn er blij mee.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 Want na 63 jaar heeft Brenda Lee's hitnummer Rockin' Around the Christmas Tree de nummer 1 positie bereikt in de Billboardlijst. Daarmee stoot ze de kerstdiva Mariah Carey van haar troon. Brenda nam de song op 13-jarige leeftijd voor het eerst op. Rockin' Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Met Jingle Bell Rock blijven we in het sfeertje van Brenda Lee. Bobby Helms is de vertolker. De Casting Crows horen de klok luiden en de Willows verwijzen naar de kerkklokken. a bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells time and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. go gliding in the one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime and jingle bell time. Dancing and prancing feet. That's the jingle bell. That's the jingle bell. That's the jingle bell rock. Triple Play. Een greep uit het verleden. kerst denken we allemaal aan vrede op aarde en dat spraken John Lennon en Yoko Ono al jaren geleden uit.